Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij Ouderenbond ANBO is de afgelopen twee jaar 200.000 euro aan ledengeld verduisterd. ANBO-directeur en bestuurder Den Haan zegt in het AD dat het geld bij lokale afdelingen werd weggesluist. Er verdwenen kleine en grote bedragen. Eén penningmeester sluisde 30.000 euro weg. het grootste bedrag dat werd verduisterd was ruim 150.000 euro. De ANBO heeft aangifte gedaan en alle rekeningen van lokale afdelingen geblokkeerd. Leraren zijn vaker ziek dan gemiddeld. Het ziekteverzuim in het onderwijs is 4,9 procent, meldt het CBS. Het gemiddelde is 3,7 procent. Ook ambtenaren en mensen in de zorg zijn vaker dan gemiddeld ziek. Bovendien zijn ambtenaren ook langer ziek dan anderen, zegt het CBS. De oorzaak is onduidelijk. Een kwart van de meldingen zou te maken hebben met het werk. Personeel in de horeca meldt zich nauwelijks ziek. Het kabinet slaat de plank mis met de plannen voor de vermogensrendementsheffing. Dat vindt het Centraal Planbureau. De heffing is de belasting op spaargeld en beleggingen. Op dit moment doet de fiscus alsof iedereen een rendement van 4% haalt. Daar moet 30% belasting over worden betaald. Op die regeling is veel kritiek omdat de werkelijke spaarrente veel lager is. Rekenen met werkelijke rentes is volgens het kabinet erg lastig. Maar het Centraal Planbureau is het daar niet mee eens. Bijna de helft van de bevolking heeft niets gemerkt van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS. De afgelopen twee jaar waren er voor de viering op veel plaatsen activiteiten. 6% van de ondervraagden zegt daaraan te hebben meegedaan. En dan ging het in de meeste gevallen om het feest op 30 november 2013 in Scheveningen. Morgen is de feestelijke afsluiting van 200 jaar Koninkrijk in Amsterdam. Het weer, eerst nevel of mist, later wolken en ook zon. In het binnenland kans op een bui. Het wordt een graad of 17. Morgen stapelwolken en zon en 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knoop het Amstel 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De A4 Den Haag-Amsterdam, veel drukte rond Knoop het eh, na een ongeluk op de A9. Er staat bij Knoop het Badhoevedorp 7 kilometer en richting Alkmaar bij datzelfde knooppunt nog 5. En vanuit Alkmaar naar Amstelveen Tussen Knop het Velzen en Knop het Badhoevedorp 7 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knop het Hoevelaken 5.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 And what I feel in my heart, they tell sincerely. No other words can tell it half so clearly. Three little words, eight little letters that simply mean die ik de eerste uur liet horen. Welkom terug bij CFMDS, alweer het tweede uur. ZFMDS op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan nu luisteren naar een live opname uit eh, de goede oude tijd. Wat zeg ik? Een live opname in eh, de boerenhofsteden in Laren. Session. We kennen het allemaal nog. En het is een opname van Linda Hopkins en haar Black and Blue Quartet. Een dame die eh, gospelachtig zingt en een stem heeft die dat helemaal gerechtvaardigt. We gaan luisteren om te beginnen naar As Long As He Needs Me. Ja, Linda Hopkins en haar Black and Blue kwartet in eh, Nederland opgenomen. En we gaan nog een stukje laten horen. En dat is eh, It Took a Long Time. zingt een stuk van While in het Frans. En dat levert iets heel bijzonders op. Luister zelf maar. C'est presque bout de monde. Didi Bridgewater. We gaan nu luisteren naar de vibrafoon van de Belgische vibrafonist Sadi, Een eh, waal die heel bekend is geworden in België... bij allerlei jazz- en radioorkesten. Hij heeft gespeeld met eh, Django Reinhardt, Kenny Clark... Stefan Grappelli en Don Baez. Heeft eh, veel composities gemaakt, leidde big bands... En is heel zijn leven actief geweest. We gaan nu luisteren naar een stuk dat hij zelf gecomponeerd heeft. En het heet The Same. taken toll. Your shattered dreams I can't make whole. Japanese Blue. U luistert naar ZFM Jazz op zondagmorgen. En vanmiddag gaan wij met z'n allen mm, vanzelfsprekend naar gebouw De Krocht. Om daar eh, een prachtig concert blijft bij te wonen van Scott Hamilton. Half drie begint het in de serie Jazz in de Krocht. We gaan nu luisteren naar Mel Tormé. Niet zomaar Mel met een... Eh, kwartet of een quintet. Mel Tormé live in Tokio. Met uh, de Marty Page Ted, Een elfmans formatie. En we gaan luisteren naar Sweet Georgia Brown. Well, you're a wonderful audience, and we love that applause. So how about some for Mr. Mel Torme? Georgia Brown. Big feet so neat, sweet Georgia Brown. They say and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. It's been said she knocked them dead when she came to town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get our fellas, she ain't met. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Gary Foster. Show Shabba-dabba-dee-dee, dee dee dee dee dee No one Davis got a shame on sweet Georgia Brown. Big feet sweet Georgia Brown. They and wanna die for sweet Georgia Brown. I'm telling you why. All the tips of porter slips to sweet Georgia Brown. They buy clothes at fashion shows with no money down. Fellas, tip your hats. Oh boy, she's the cat that Mr. Reach, your sister, sweet Georgia Brown. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia Brown. Zo, dat noemen we nou spetteren in de jazzmuziek. Fantastisch. Sketten, zingen, zuiver op toon. En eh, gaan als een eh, orkaan. Geweldige big band, mooie timing. Meld door mee. We gaan hem nog een keer laten horen in eh, een bossa nova potpourri. En dat zijn drie bossa's. The Gift, daarna One Out Samba en dan How Insensitive. No string of pearls in a velvet glove. The gift I bring you is the gift of love. No ring of gold, but a dream to unfold when all the stars have flown and we're alone. The gift of love is a precious thing. A touch of magic on a day in spring. The golden dream every dreamer pursues. Remember, darling, never refuse the gift of love. Cause love can't be a melody that lingers or slips like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. This is just a little samba built upon a single note other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. Uh, there's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skin I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to the first note, as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re me fa so la ti do. He will find himself with no show. Better play the note you know. So I come back to the first note as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me so naughty do. He will find himself with no show. Better play than note you know. bo dee Why she must have asked, did I just turn and stare in empty silence? What was I to say? So I come back to the first note, as I must come back to you I will pour into that one note all the love I feel for you. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. Wait till you both don't, home, hey, tail, do both don't, do chong chong ching ching ching ching ching Zo, dat was hem echt Meld mee met de fantastische band van Marty Page. We gaan nu luisteren naar Nederlands talent. De gebroeders Beets. Samen met Niels Tausk, de Vlugelhoorn. Peter Poiker, Altsax. Joost Patochka. Een oude bekende die regelmatig in eh, de krocht verschijnt. En we gaan luisteren naar on the street where you live. luisteren naar... Ja, Winter Marsalis. Blakey's Theme. Dat was... Uh, <laughs> ja, dat was eh, Blakey's Team door Winter Marsalis. De CFMJS van vandaag zit er alweer bijna op, luisteraars. Het was eh, een twee uren durend programma dat voorbij is gevlogen. Volgende week evenwel alweer een aflevering met alweer een andere presentator. Vanmiddag half drie in de krocht Scott Hamilton... Of vanmiddag om drie uur naar café Vreeburg, Trio Hans Keunen. Of naar Hotel de Beurs om half vier om zelf te jammen. Ik ga afsluiten met Melto May en een hele andere gedaante dan we gewend zijn. Hij is ook een fantastische drummer. En we gaan hem nu horen als eh, slagwerker in, ehm, in, een, eh, in de band van Marty Page. En Peplowski, meneer Peplowski als solist in het nummer... Ja, het, hoe gaat het nummer heten?